Jan de Vries met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar het noorden van het land is ontregeld. Het komt door een poging tot koperdiefstal. Tot zeker drie uur komende middag rijden er geen treinen van het Harde naar Zwolle... en tussen Zwolle en Lelystad. NS zet bussen in op deze routes. Zwolle is een belangrijk knooppunt voor het treinverkeer naar de noordelijke provincies. ProRail zegt dat iemand afgelopen avond koper probeerde te stelen op het spoor in Zwolle. Dat lukte uiteindelijk niet, maar er was wel veel schade. Er is iemand opgepakt. Een delegatie van Oekraïne heeft in de VS gepraat over het omstreden plan van de Amerikaanse president Trump. Volgens de VS waren de gesprekken over het plan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne productief. Voor Oekraïne zijn er nog belangrijke pijnpunten, zoals het opgeven van grondgebied. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om het ontslag te eisen van premier Sanchez. Demonstranten beschuldigen de huidige regering van corruptie en binnen verkiezingen. Het gaat vooral om corruptieschandalen rondom de socialistische premier. Zo werd vorig jaar zijn vrouw beschuldigd. Nu een oud-minister die bekend staat als vertrouweling van Sanchez. Er komt geen dienstplicht voor vrouwen in Zwitserland. In een referendum daarover stemde een grote meerderheid tegen. Vrouwen hoeven dus niet verplicht het leger in, maar mogen daar nog steeds wel zelf voor kiezen. Voor mannen in Zwitserland geldt wel een militaire dienstplicht. De bondscoach van Suriname, Stanley Menzo, stopt ermee. Hij zegt dat, het, dat, hij dat doet na het evalueren van de afgelopen interlandperiode. Het is opvallend, omdat Suriname nog kan meedoen aan het WK volgend jaar. Daarvoor moet het land in maart in actie komen in de play-offs. Het weer in het noorden een bui, verder droog. Vannacht klaart het verder op en koelt het af tot rond het vriespunt.